Justitie is met succes in beroep gegaan tegen de vrijlating van de man van 25 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Sinds zijn vrijlating is hij overigens spoorloos. De man van 25 zat waarschijnlijk in de auto bij de ex-vriend van het meisje van 16, Becky E., toen die haar in december doodschoot. E is de hoofdverdachte in de zaak. Hij was al eerder veroordeeld voor stalking en mishandeling van het meisje. En hij zit nog vast. De Tweede Kamer ziet nog geen reden om op korte termijn extra maatregelen te nemen door de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. De meeste regeringspartijen willen eerst een paar maanden wachten op een grondige evaluatie. Coalitiepartij ChristenUnie zei vanochtend in het AD dat hij opnieuw wil praten over een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook enkele oppositiepartijen voelen daar iets voor, maar de kans is klein dat zo'n verbod er komt, omdat er geen meerderheid voor is in de Kamer. Wintersporters die dit weekende terugkeren moeten rekening houden met slecht weer. De ANWB waarschuwt voor moeilijke rijomstandigheden door sneeuwval en veel wind in Oostenrijk en delen van Zuid-Duitsland. Het begint vandaag in delen van Oostenrijk al te sneeuwen en in totaal kan er tot zondagavond plaatselijk een meter sneeuw vallen. Door de stevige wind kunnen sneeuwduinen ontstaan. De ANWB waarschuwt voor files, raadt aan om goed voorbereid op weg te gaan, ruitensproeier vloeistof bij de hand te hebben en de berichtgeving via Twitter en de Oostenrijkse radio in de gaten te houden. Het weer hier, het is bewolkt. Er is af en toe wat zon, vooral in Zeeland. Er kan een enkele bui overtrekken, hoofdzakelijk in het oosten en noordoosten. De temperatuur ligt tussen de 4 en de 7 graden. In het weekende is er ook veelal bewolking met wat regen.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 That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. like a week in the desert. wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. I've learned to lose. friends, we've both said our goodbyes.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 ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Hey. rum drinken. Denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan vinden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen.